Uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In bijna Eente wordt het gezag ondermijnd door criminelen. Dat zeggen de burgemeesters van die gemeente in Nieuwsuur. De criminelen ondermijnen het gezag door middel van intimidatie, bedreigingen... en door stroommannen vergunningen te laten regelen. Het genootschap van burgemeesters vindt dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... zo snel mogelijk met ze om de tafel moet gaan zitten. De Nederlandse onderzoeker Remco Rijding heeft een persoonlijke dankbrief gekregen van de Russische president Poetin. Rijding werkt voor de stichting Russisch Ereveld. Hij heeft de nabestaanden opgespoord van Sovjet-militairen die begraven liggen op het Russisch Ereveld in Leusden. De Russische ambassadeur in Nederland heeft de brief aan Rijding overhandigd tijdens de jaarlijkse herdenking in Leusden van de overwinning van Rusland op nazi-Duitsland precies 70 jaar geleden. En met een grote parade op het Rode Plein in Moskou is die overwinning vandaag ook herdacht. De Russische president Poetin werd tijdens de parade vergezeld door veteranen en buitenlandse leiders uit China, India, Cuba en Venezuela. Bij een ongeluk met een testvlucht van een militair vrachtvliegtuig in het zuiden van Spanje zijn zeker vier inzittenden omgekomen. De Airbus stortte kort na het opstijgen neer op ongeveer een kilometer van de luchthaven van Sevilla. Kort voor de crash had de bemanning een noodsignaal verstuurd. De veelbesproken Paleisbrug in Den Bosch is vanaf vandaag open. De brug verbindt de oude binnenstad met het moderne paleiskwartier aan de andere kant van het spoor. De bouw was omstreden omdat hij volgens tegenstanders te duur is. Bij de bouw waren ook de nodige technische tegenslagen. De brede brug kostte al met al 17,5 miljoen euro. Het weer. Er zijn wat buien, het waait stevig, er is ook wat zon en het is 13 tot 19 graden.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 Zijn hun huizen kwijt, slapen buiten op straat. Er is dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, onderdak en medische zorg. De mensen in Nepal hebben uw steun nu nodig. Help Nepal en geef op Giro 555. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM.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 Je hangt wat rond, bekijkt je tegen. Lijkt alsof je allang wilt gaan Ik doe wat stappen vooruit en heel gewoon Alsof ik zomaar voorbij loop Maar ben intussen dicht bij jou, Ik doe net of ik dansen kan Maar zie dat jij mijn beste nog in. Bedenk ter plekke een beter plan Ik pak je hand en vraag jou met mij de sterren van de hemel te dansen en misschien daar En dat was het dan. Gauw houden van Gloria Gaynor hier bij ZFM vanuit Zandvoort aan de Tolweg. En eh, ja, we gaan het volgende plaatje draaien en dat is Simply Red. En zij hebben het over If You Don't Know Me By Now. ZFM. dan Samantha Steenwijk en Hou toch van mij. We gaan weer verder met het volgende plaatje. Alweer het tweede uur hier bij Entertainer for You. En eh, het plaatje is van Enrique Iglesias en Tired Being Sorry. the world with whom I've crossed and have quarreled. Let me tell the soul a thousand reasons that I know to share forever the unrest with all the demons I possess beneath the silver moon.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 En dat allemaal vanuit Zandvoort, de Tolweg 10. En we gaan verder met een plaatje van Johnny Nash en Tears on My Pillow. I can't take it I'm so lonely Gee, I need you so forget. I'll never forget when you walked away from me. You walked out of my life with my very best friend. Carlos Santana. dan. Santana en Maria. Maria, hier bij CFM Radio. We gaan verder met Los Lobos en hun hebben het over La Bamba. in you. When Die. We gaan verder met UB40, net voor, de, voor de, het nieuws nog.